Dames en heren, mijn lieve vrienden, mijn zusters en broeders, wat er ook gebeurt in dit leven, wat er ook gebeurt in dit leven, we zullen vechten voor de meesters, meester Alka, en vooral ons, voor onze lieve meester Silanus, dat de stukken eraf liggen. En wij allen, meester Alka zegt mij op dit ogenblik, André, wie go the de Maasalka taught me, be cool. <laughs> There was a time that I, that, then I was together with friends. and I was Leo en Harry en, Ma Ma uh, Eddie. And I came in trance. And I was in 38 that I came in trance with friends together in all year. And there came the master alcohol. All minute in the in the first knocking of the of the of the of the clock. the clock came in trance and the master organ came, be sisters and brothers. Be sisters and brothers. I come to you for five minutes. He says to us, I, maybe I come back in that moment. He says to us, be sisters and brothers. We lived in the spiritual world and we come back to earth. I was a master in art. I am, my name is An- Antony van Dyck. He says, and now when we bring the people to earth, to wisdom, to evolution, to spiritual thoughts and love, wisdom, reincarnation, I do more, I do more, more, millions more than I could do in my life when I was an artist. In Humidis, André instrument of the University of Christ. If you read uh, later the books Joseph Alive at Two Worlds, you will know something about him. Nothing about the, the, the other books that you write. We write the cosmology and some other books then we bring the knowledge, the love of the University of the Christ to earth. Be happy. Don't go in your life with lies. Be love. Love, be love for everything. We will paint the laws of the universe of the Christ for you. And we will write books for your personality, your spiritual motherhood. Not the physical motherhood, but the spiritual motherhood, fatherhood. Be and child. He says in Jerusalem, Be and child, and I come to you. My sister and brother, I go back to the spheres of light. I lived in the fifth, in the fifth sphere, and I go to the sixth and the seventh. This night I go to a all of the motherhood. Be happy, be love. That's all I know, like to know of you. Children of the Christ. See, my sisters and brothers, that was, that was the word of my master Alka. And I don't like to tell some more than I, I am stupid. Be happy, Pilak, pilaf, for everyone. And the Christ follow you, and the Christ take you in your arms. That's all what I have to tell for you all, for you all. But maybe you have to tell something to me. My wife, Anna, <laughs> I'll take, uh, talk something. tell something what I have done for you this year. Maybe every day, every week. Tell me, please. Only the things of your lovely heart. Tell me only the nice things. What I have done in this year for you, for myself. Maybe the Lord, the guys, the Masters give you the, the real inspiration. Nou, ik wens dat je dit jaar nog hoger zult gaan als het jaar dat voorbij ging. Dat kan haast niet. Ooit, zeg nog iets meer. En dat je, dat al je wensen in vervulling mogen gaan. met je voornemens omtrent de film. I don't like that. Eh, how was I with you in, in our house when we sit down in the sitting room? Together? Altijd gezellig gezellig. Hoe was ik als ik zat in een stoel en we praten tezamen, Anna? Want dit is het jaar dat onze lieve neer luistert. Ik wil weten wat, hoe ik was tegenover jou. Had ik fouten, dan wil ik ze gaan eh, veranderen. Nee, ik zal niet weten wat. Had je geen fouten in mij gezien? Nee. Heb ik je gedragen? Ja. Had ik je lief? Ook dat. Was ik welwillend? Ook. Was ik liefdevol? Ook dat. Dat is wat, hè, dames en heren. Was ik braaf? Uitstekend. Was ik werkend? Ja, soms ben je een beetje te veel. Dat is mooi, dat is wonderful. I do something too much, she says. Eh, was ik een kind? Ja, dan ben je toch een groot kind. Mooi. Was ik nooit een overheersende man? Nee. Dat is something, Anna. En was ik nooit een een bruut, een, een, een sla, een, iemand die slaat. Nou ja. Was ik dat? Dat past niet bij jou. Dat is mooi. <laughs> Laat ik je dan een kus geven. Dat is het mooiste wat je me geeft, Anna. Ik stel je voor de feiten. Je hebt alleen maar te zeggen ja of nee. Je hoeft heus niet te liegen voor deze mensen. Nee, nou ik zeg Maar dit is mooi. Ik ben... I, ik ben... I am very happy with myself. Listen before I go to Miss Party, the consuls of New York, before I go, I want to ask you some other words. Wat ik in mijn leven... Wat ik in mijn leven wil zijn, is niet anders dan een goed man. Was ik dat? Ja, Was ik een broer? Was ik een leraar? Was ik ooit te lui om jou de dingen te geven die ik kreeg van de meester? Was ik, altijd, was ik soms bezig om te loeren om je ergens op te grijpen dat je niet wist? Nee. Was ik soms bezig om treiterend je karakter te bezien en te volgen om je op een manier buiten de deur om in duisternis te grijpen? Nee. Alsjeblieft. Was ik, nee, lui hebben we al gehad. Ik heb altijd gewerkt. Was jij altijd in harmonie met mij als ik moest werken voor de meesten? Nee, niet altijd. Was, was jij altijd in het begrijpen als de meesten zeiden al is het snikheet, jij zult neerzitten en schrijven de boeken, want de mensen hebben ons nodig? <laughs> Nee. Was jij in het begrijpen dat ik neerzat en de mensen ontving die ziek waren en kon jij die altijd voor 100% in liefde opvangen als ze als, aan de, deur kwamen? Nee, dat is niet mogelijk. Dank u. Dus, Anna, als we de schalen tegenover elkaar leggen, dan mag ik zeggen, dat komt uit je, uit je eigen woorden naar voren, wij hebben van elkaar iets geleerd. Ja, zeer zeker. Toen ik begon, toen zei je, mijn God, waar moet het naartoe? Dat gaat niet goed. Maar heb ik je die voorspellingen niet gegeven? In de beginning, toen ik van de garage wegliep, dat ik zeg, ons lieve neer, werk met ons. Is dat niet allemaal uitgekomen? Ja. Dank u. Dank je, Anna. Ik geloof dat de wereld, als de wereld dit hoort, dat de wereld zou zeggen, ja, man en vrouw zijn hier. Dan zal ik je nog iets vertellen. En dat is een cadeautje voor 1952. Ik ben geen suffert meer. Ik was een chauffeur toen je me leerde kennen. En ik hou veel van je. Ik werk alleen voor jou. Als je me niet begreep, dan ging ik maar zomaar niet naar een ander, want ik zeg, ik leg de centjes op de trap, want zij werkt, dient. Ook al is ze niet zo ver en zo hoog als ik, maar ze heeft liefde, want ze dient mij. En dan ga ik altijd op je terug. Als je dit vasthoudt, Anna, dan zal ik je altijd kunnen dienen. Dienen, werkelijk dienen, want ik wil je mijn bloed geven en mijn leven. En ik hou van je. Waarom? Omdat ik het leven in de mens lief heb. Ben je dat met mij eens? Ja, Heb je een goed leven met mij? Ja, zeker. Zullen we verder gaan in de 1952? Graag. Graag? Geef me dan een kist. <laughs> Thank you. <laughs> Pearl, I come to you. You are an American girl and Countess Pearl Barty. I am very, I have with all my friends very pleased that you are here in Smidden. I met you in New York when I have my exhibition and uh, my my uh, my lecture. And first, when I saw you, let me tell you now in secret this night. When I came, uh, and this is for all the people, when I came to America in 46, before I go to America in 46, I was very sick. I have in my back my knees and I have an, an some things in my lungs. I couldn't I couldn't take a new breath. I was very, very sick. And I lay three weeks in my bed. But on a morning came, came Master Alka and Master Solanus to me and listen good, my dear wife, Anna, there isn't something that is secret for all the people, then you will know how is Mrs. Pearl Party. Then the master came to me Andre, go to New York and stay up, and you are not sick. We will bring to New York knowledge, inspiration, love, the, the knowledge of the universe. You are not sick. You will, you will meet their love. A wonderful personality and child of the Christ. Is that something? And I go out my bed and I was helped. I feel nothing. Ik voelde me volkomen gezond en ik sprong uit. Ik ging naar Rotterdam. Ik maakte mijn pas klaar, ging naar Amerika. En there, when I came in White Plains, my brother Anton came to me. He says, Joseph, what is happening here? Ik zeg, listen. I came here in 46 in American. And now I come for other things. Not alone only to paint, to give lectures, But you know what that I told you that here lived in American a um, singer, a um, girl. In 46 I told you that. Yes, he says. He says, I will know now in 48 I will met that life. And there is a life of the masters. There's a child of the masters, and the masters know that child. And I will met her. It, it's that would be a wonderful story. I think the story is worth worth it. Tony says to me, Joost, that's a miracle. I said, yes. He said, featherweight. And when I came on an exhibition and I came there and, and child and look, I said, oh, listen here, that is the child that I saw, that I saw in my life. He, she is connected with the master can sing it's truth, it's love, and I will, I have to do something, and she has to do something for me. And when that girl came in in the exhibition, she lays down and said, May I pray for the paintings meditate? meditate, please. It looks that I know that uh, paintings. Meditate, please. And that girl was laying 20 minutes, <laughs> 40 minutes, and every person's mothers were laying there <laughs> 20 minutes and meditate for my paintings. She too. He says, I know you. And when I die, when you come in the spiritual world, there is someone. He is waiting for you with a rope like the universe with a knowledge of the universe, of the Christ and the Lord. He will take your hands and you, and he will bring you to the moon, the planets, the stars. He will bring you to the fourth, fourth, second, the grace, and the fifth, and the sixth, and the seventh. He will bring you to the all of the Lord. You are one of him. And I'm connected you with the sky, with the universe. And then came that woman, that saw that mother came to evolution and she was crying. And that is Pearl Body. Pearl Body, Pearl, Pearl, you are not only a woman of American and a countess, but you are a sister for me and everyone. We love you so very much, Bert. And what you do, what you have do in America for me, but you couldn't know me. I was walking on Broadway with you, and I like to give my light of my eyes for the Christ, and I couldn't sell it, my light. But you was very loved for me. And I told my wife, and I came back, she says, that, that woman was very wonderful. But give me the time to think in the Netherlands when I came back. Pearl is a very child and she has connection with Mars, the whole world, Egypt. Let me now tell Pearl we are very happy that you are here and take your time and make something about your life and follow the lectures. But if the possibility is coming to that you felt inside, that you feel inside, you can do something for the Christ and the Master. Do. Maybe it comes to you through dreams, inspirations. I know, Pearl, and I know, I believe that everyone loves you here in that time. Be a child, be love, be wisdom, be everything, be for everything a friend. That's the whole, that's the, these are the spiritual diamonds of your personality. Thank you, Joseph. Please. And here we have Margaret, Margaret. voor us, eh, dames en heren, voor ons heet ze Neeltje. Eh, niet Neeltje, maar Greetje. Greetje is grootje, maar Greetje. Maar Greetje, vertel nog eens eventjes onder elkaar. Cor, we hebben een hele tijd, geloof ik niet. Vertel nou eens eh, werkelijk wat je in de jaren met ons samen met mij en met andere mensen hebt beleefd en wat de leer toen jij van Indië kwam hebt gegeven. Want laat ik je even vertellen, toen ik in Rotterdam kwam, je zag dat vanavond aan de film. Toen ik je eerste gezicht zag en stond ik op de bühne en ik gaf je een groet. Ik denk, oh mijn God, wat moet dat mens hebben geleden. En dat zag ik en ik had je gaan willen kussen, maar ik mocht het niet doen, want dan hadden de mensen gezegd, die meneer Roof, die kust iedereen. Maar ik heb je geestelijk gekust. Jou en je zuster Toos. En ik denk, als je dat nu maar weet, kind, dat ik je kust innerlijk. En ik heb je lief en ik zal mijn leven en mijn hart op je neer willen leggen, want ik zie wat je daar hebt beleefd. Want al die narigheid nam ik in me op en toen bracht het meeste salaris tot de mensen. En toen heb je geschreid, wat kan ik nu, wat kan ik nu nog zeggen in dit nieuwe jaar, als ik dat alles bedenk, want ik volg elk een. Ik weet van elk een alles. En ik vang ze in liefde op. Ik wil, ze, ik wil hun nieuwe gedachten geven. Ik zeg, waarom heb je dat niet zo gezegd? Waarom heb je het niet zo gedacht? Waarom heb je het niet zo gedaan? Want dan had je hem weer gehoord. Dan had je van hem weer nieuwe gedachten gekregen. Waarom deed je dat zo niet. En toen hoorde ik en toen zag ik dat je ziel was vol met smart, ellende. En toen dacht ik op die morgen nog, toen ik voordat ik in de trans ging, mijn God, mijn God, laat ik alleen dit kind bezielen en een fundament geven voor dit leven, dan is mijn taak, mijn werk alleen reeds voor dit kind volbracht. Zo rotzooi, zoveel smart, zoveel verdriet leefde in dit mens. Ik zeg, ik wilde dat ik voor jou kon zijn een man. Ja, een geestelijk man, want jij moet geen stoffelijk mens. Ik dacht in die tijd toen meester Salanus was sprekende, ik wilde dat ik kon zijn een broer, een echte broer. Maar wanneer ik mij aan de mens geef als een broer, dan nemen ze ook die beentjes ik denk, ik wil dat de mens is klaar was voor mij, dat ik, dat ik de mens kon geven. Ik meen het, geestelijk meen ik, want ik weet precies hoe Petrus, Johannes, Andreas, hoe meester Silanus, hoe meester Alka door een vrouw kijkt. Voor mij sta je naakt. En dan heb je kleren aan, dan heb je dit en heb je dat. Voor mij sta je naakt. Ik zie je toch. Ik ga door je baarmoeder. Ik ga door je moederschap. Ik zie je schepping. Ik zie je hart. Ik zie de organen die mij leven gaven, want ik zag Christje. Ik ken je, ik ken de moeder, ik ken de vader. Ik denk, wanneer kan ik spreken zoals het universum spreekt? Zoals meester Alka spreekt tot zijn tweelingziel, meester Silanus en, de, meester Cesarino Damascus de halve maan. Kan ik hier praten tot een vrouw zoals ik het universum zie? Can I talk to, that is for Pearl, she, you, she has to know something. Can I talk to the moon? Can I talk to the lady, to the woman? How I talk to the moon, the planets, Saturn, Jupiter, Venus, Saturn. No. I can not talk to, to the mother. How I talk to the moon, it says, I live in you and I burn in you, and you give me the motherhood and the fatherhood. And I know. I can talk to my sister. I love your husband. I love your wife. They think they, I love the physical. and I can't. I can't love the physical body. I live here only with my wife Anna, the, the Vienna. And I love her. I haven't another. I need. I don't need another one. I can not cry when you give me bad words about motherhood and fatherhood. And all that things came to me on this morning for you, Gretchen, for your sister, but first for you. And I saw, I saw that you live in dangerous in murky things by the jeppen in that prison. and the you, and that that jij was wandelende met een scheermesje in je hand om je aderen door te snijden. Dat zag ik op die morgen. En dat vind ik kunst. Kunst, kunst. En zo'n vrouw, zo'n ziel en zo'n moeder kan nooit slecht zijn. Jij houdt van ons lieve neer. En toen ik dat zag, weet je, en dan kan iedereen vertellen wat je wilt, jij bent niet slecht. Je hebt alleen liefde. Je houdt van alles. En dat zal ik nooit vergeten. Nou, you. <coughs> give one word here that's for all, all, all. Dankjewel, Jozef. Je hebt me alles gegeven wat ik nodig had. It's, it's so. Uh, you haven't to tell something to the jongen. Annie, nou kom ik tot jou en daar is de baas aan het luisteren. Wat heb jij nu van dat kring te zeggen? Nou, niet veel. Dat is mooi, dat is mooi, lieverd. Heel weinig zelfs. Laten we nou eens zeggen, Annie, wat hebben we van dit jaar geleerd? Nou, ik voel me steeds eigenlijk vooruitgaan, Ik zal... Omdat ik reeds ben begonnen na zekere jaren om nu te lezen. En dat ik er nu veel meer aan heb als enkele jaren geleden. Maar nu slaan wij een stuk over, Annie. Vanavond is het, onze lieve heer is in ons midden. Je bent een goed mens. Ik hou van je. Ik hou van iedereen. Vanavond is onze lieve en er zijn de meesters die zitten hier links en rechts en die horen wat ik zeg. Ik laat nooit een mens afbreken als die mens zelf geen liefde is. En jij bent een goed mens. Maar je was dom. Onze lieve neer, luister dan, Annie, en straks kun je in de eeuwigheid kun je die film zien, want die woorden liggen vast hier, want ik weet wat ik zeg momenteel. Ik ben zo kinderlijk als wat. Kijk maar in mijn ogen. Zie je dat kind? Ja, zeker. Die ben ik. Jij hebt persoonlijkheden en karakters die kunnen honden dresseren. Maar waarom gebruik, je het niet voor de mens? Nou jij. Ja, maar... Jij was een genie in honden dresseren, want je spana die heeft 22, 30 dingen, mooie bokalen verdient. Maar waarom doe je dat niet voor jezelf? Waarom gaf je karaktereigenschappen niet datgene wat Spanen had? Nou jij, tegen de wereld, tegen de Christus, tegen de meesters. Annie, we biechten vanavond. Thank you. Nu, ik ben nu begonnen met eh, dieren. En ik zie nu volhouden, ook met mensen. Om in dezelfde liefde door te gaan. Ja, maar hoe? ik... Hoe doe je dat? nou, vol, ja, vol vertrouwen en vol eh, liefde. Juist, en wat dan meer? Tegenover eh, de medemens. In de eerste plaats die, die, die smekkert daar zo. Ja, natuurlijk. Die smekkert, ja. En dan, hoe doen we dat, Annie? Je hebt mij, vanavond heb je mijn lezing gehoord. Ik ben altijd bezig, dan moet je eens goed luisteren. Ik, ben, ik hoop dat je mij aanvaardt nu vanavond voor 1942 als een broer. En praat niet meer van u en gij, want dan belazen je mij. En je meende toch niet van gij en u. Ik ben jij en jou voor je. Ik ben maar Jezus van moeder Christus en Jozef. En als de meester gaat praten, dan hoef je alleen maar te luisteren. En is het iets voor je, dan neem je het. Je hebt hier aan de muur mijn mooie schilderijen gekregen, Annie. Ik heb jaren, twee jaar gesmeekt in stilte dat je ging lezen. Ik was altijd hoffelijk. Ik was altijd lief tegen je. Maar jij vertikte het om te lezen. Waarom? Om, waarom misgunde jij die persoonlijkheid die je Spanen gaf? Nou, het was geen misgunning, maar ik voelde mezelf nog niet zo ver. Voel je die? En nu voel ik me wel zo ver om het nu wel vol te houden. Maar lieve Annie, voel je nou dat gemis? Ja, zeker. Dat je, voel je nou de bekrompenheid van de mens, dat je een hond medailles laat winnen. En dat je jezelf laat verarmoeien. En die medailles, dat zijn de boeken van de meesters, neem je de ja. aan. Wij hebben twintig boeken. En die twintig boeken zijn medailles van de meesters, want er zijn erbij die zijn met geestelijk goud bekroond. Waarom gaf jij dat spana en niet jezelf en niet hem? Ja, omdat ik eigenlijk zo ver nog niet was. Neem ik onmiddellijk aan, mijn dier, mijn lieverd. En je neemt het ook toe. Maar voel je nou dat 1952 jou geeft en mij geeft. Alleen geluk, liefde, leven, harmonie, begrijpen, praten. Dat heb ik zelf ook Zeg Annie, ga nou eens naar die smekken en geef hem nou eens een kus. <laughs> Is die, dan moet je me eerlijk zeggen, ik ga met je mee. Of die kus anders is dan 1951. Kom, ga mee met mij. Ko, neem, mijn lieve broer Ko, neem nou eens de kus van je lieve vrouw. En vertel nou eens eerlijk of die kus anders is dan in 1950-51. Kus nou eens werkelijk. Onze lieve neer staat in ons midden. Ik kijk toe hoor. Is die anders? Ja, inderdaad. Nog niet helemaal. Want ik voelde toen jij en hij elkaar losliet van ziel dan voel ik je weer. Dat, is die gekke, dat is dat gekke mediumschap, Annie. Dan zeg je, mijn god, wat is er toch in de mens dat ik die diepe kus, dat diepe koren niet kan beleven. Doe het nog eens. Maar nou echt, echt. Godverdikke nog aan toe, hier zo. Zie, dat wil ik hebben. Dat zijn nou mensen. Dat zijn kinderen van ons lieve Heer. Zie, dat is alleen voor ons. Dat glazen oog van hem, dat kijkt nou. dankjewel met mhm. Annie. Ik dank je hartelijk. Ik wil je alleen maar iets geven. Zeker, Jozef. Ik dank je zeer. Dit is geen komedie. Dit is, dit is geen, natuur. Dit is alleen man en vrouw te leren begrijpen wat het leven aan gene zijde is. Nou zal ik... Ja, ik kom nog... Ik, kom, ik wilde eigenlijk, meneer, eh, mijn beste koor, ik wilde eigenlijk eh, je laatste woord nemen. Maar ik wilde ook even nog een hartelijke drink nemen voor het... Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Ik moet dat eerst afmaken. <laughs> Maatje, wat heb jij tegen onze zusters en broers en, en Cor en de meesters en ons lieve neer te vertellen? Alleen maar mijn innige dankbaarheid voor alles wat ik deze jaren heb mogen ondervinden en leren. Ik heb gevoeld te vele fouten die ik heb gemaakt. En ik heb mijn best willen doen om dat beter te doen. En ik voel zo'n innige dankbaarheid. En ik voel me ja, als een heel klein kind. En zo'n innige dankbaarheid. De meesters en jou, wat ik allemaal heb mogen ondervinden en wat ik verwerkt heb met mijn hart. Dat is alleen maar, ik heb alleen maar liefde en liefde ontvangen. En ik wil proberen liefde te zijn. Maatje, je zegt daar zo ontzettende mooie dingen. Ik beschouw je als een moeder die weet. Maatje, ik beschouw jou niet als een suffet. Dan zal ik je vertellen hoe ik je zie. Ik beschouw je als een kind van de eerste sfeer. Eerste sfeer. Ga nooit meer in maatje, in leugens en bedrog en laat nooit de mensen door jou praten. Dat wil zeggen, je kunt wel eens wat zeggen, dan brengen de mensen weer over en dan is, gaat maatje over de straat en ik over de straat en iedereen over de straat. Als je iets tegen de mens zegt wat de mens opneemt, dan vertellen ze dat later en over later aan die mensen, dan is je mooie woord bezoeteld. Praat weinig nu, na 1952, want je bent een goed mens, ik heb je leren kennen als een werkelijk lief mens. Toen een, een slechte man bij me kwam en zei, Rietje is een kletster en Maatje is een roddelaarster. Ik zeg, meneer, daar is de deur. Dat was, you know, you know how, how that is. Ik zeg, meneer, in mijn ogen, in mijn leven kan een mens niet slecht gemaakt worden die ik ken. Voor mij is er geen vriend en geen zuster slecht. In de jaren dat ik je kind, toen je het eerst bij me kwam, heb ik je gezien als een liefhebbende ziel, als een moeder. Met een geweldig enthousiasme. Soms vlieg je te hoog. Ik moet me nog remmen. Dan zeg ik, oh Jozef, oh Jozef. Dan zeg ik, nog maatje, koes, koes, koes. Niet te hoog, niet te ver, maar gewoon menselijk. En daar ben je een schat in geweest, Lief het. kletskop, ik hou van je, maatje. Ik meen het uit de grond van maat. Rietje, jij bent, jij bent onze lieve, onze lieve, grote kunstenares in ons midden. En ik zal je vanavond nog eens een beeld geven hoe, hoe ik je begrijp. Jij bent een schat, Rietje. Antopie kan niet tegen je op, want je hebt bezieling. Je hebt gevoel. En toen Maatje in het eerst bij me kwam, ik zeg, ze sprak over Rietje. En ze zei, ja, Rietje is er nog niet. Ik zeg, en waar is nou je Rietje? En hij was, ik was verlangend om jou te zien in mijn lezingen. En eindelijk, toen zat je er. En toen zei Maatje, dat is nou Rietje. En ik geloof dat was in 1947. En toen ik je zo keek aan het balkon, en toen wist je niet wat ik je toezende. Ik denk, ik ben blij dat je er bent. Want je bent een kunstenares. En kunst is mooi, maar kunst alleen, door pennen, door kleuren, al die dingen meer, is niet mooi als je de wetenschap niet kent voor jezelf. Je kunt schilderen, je kunt uitbeelden wat je wilt, maar wetenschap, liefde en gevoel is meer waard dan alles. En weet je wat ik toen heb gezien, Rietje? En waar ik je door bewonder? En dan hou ik van je. En dan zal ik je vanavond vertellen waarom ik zoveel van je hou. Ik kan je lief hebben, maar ik, ik, ik heb mijn Anna. <laughs> En als ik alleen op de wereld nam ik je nog niet. Want dan had ik weer een ander en ik neem geen mens meer. Geloof het nou. Maar, Rietje, dat jij als kunstenares, hoor je goed wat ik zeg, als kunstenares zo goed en zo lief voor je lieve maatje zorgt, en dat je zo werkt voor haar, denk erom Rietje, als er ooit iets gebeurt en je kunt het niet meer, dan kom je tot mij en dan kom je tot koor. Want dan zullen wij je sterken en je helpen om maatje te geven. Wat ze dagelijks nodig heeft. Melk, brood en nog iets anders. Want jij werkt voor je moeder. En daarin rietje heb ik je lief. Want ik werkte net zoals voor Christian. Toen ik jou zag, toen zeg ik, mijn god, jezus, je ziet jezelf. Maar dat is een wijf en ik ben een man. En dan kon ik je kussen. Maar toen mocht ik je niet kussen. En waarin, waarom mocht ik je niet kussen? Ik denk, misschien geeft, het, geeft die vrouw van mijn hulde. En dan zit ik er aan vast. En als ik er dan aan vast zit, dan kreeg ik ruzie met mijn lief. En toen kon ik je niet kussen. En dan kon ik je niet in mijn armen nemen. Want Rietje, ik dacht, ja, Rietje, Rietje, Rietje, Rietje, wie zal dat begrijpen? Wie wil mij nou begrijpen dat ik je alleen wil liefhebben en wil kussen? Omdat je je lieve maatje, je moeder lief hebt. En ik ken de maatje, ik kende jou. En dit is nu voor vanavond, voor 1952, eh, eh, is het woord, is mijn liefde, is mijn gevoel, waarom ik zoveel van jullie hou. Waar ik pertinent veel van jou hou. Als Maatje wel eens bij me kwam en je was niet te bereiken, ja, er komt nog wat natuurlijk. En ze zegt, oh, mijn lieve Jozef, ik zeg, laat het toch gaan, mijn lieve maatje, want ze is een kunstenaar. Ik heb het godzijdank overwonnen, want mijn wienerin die beleeft dat niet meer, want ze ziet niet dat ik kunst beleef, schilderijen maak, boeken schrijf en dat ik lezingen geef. Dat gaat haar niet aan, want ik ben altijd een stupid. I'm, I'm in every time a stupid. Ik liet de wienerin niet zien dat ik werelden moest beleven. Nee, ik moest maar proeven hoe zij die koffie had gemaakt. Maar ik bracht kosmische koffie. Lekker, zegt ze. Vind je dat niet lekker? Is dat niet lekker? Is dit niet lekker? Ik zeg, wat is nu lekker? Toen zegt ze, waar heb je het over? Ik sjouw me uit en je doet dit en je doet dat. En je luistert niet, je smaakt niet. En ik zeg, nee, onze lieve heer is alleen lekker. En toen moest ik weer praten om de wienerin duidelijk te maken dat ons lieve neer lekkerder is dan wij. De koekjes van de moeder. Maar Rietje, geloof me, ik hou van je. Ik hou zoveel van je. Ik hou nog meer van je. Ik hou zo ontzettend veel van je. Ik hou ontzagwekkend veel van je als je zelf liefde bent. En je niet laat belazeren. Rietje, ik bid vanavond dat je altijd voor je maatje zult zorgen dat ze die oude zok de kist ingaat. We zullen ze de intrappen als het voorbij is. Maar vanuit het graf zal ze zeggen... Schumann, Bach en Beethoven I, li- I like all the three boys. She's an artist. She's a violin. She, she played violin. She played But the love, the liefde, the love of Maatje. I think it is right. Well, you've seen her in the sferen van mystery. Heeft zij jou al eens laten voelen dat zij in een sfeer van, mis van, van, in een sfeer van mist leeft? Nee. Waarom zorg jij er niet voor bij Had je nog iets? Ja, Jozef. Ik moest dit zeggen. Door de meesters en door jou. Beetje harder, want ze horen... Heb ik geleerd mezelf te leren kennen. En daar kan ik nooit dankbaar genoeg voor zijn. En ik weet dat als ik de haan hoor kraaien... En ik zou de verkeerde kant kiezen. Dan, dan, dan is het voor mezelf en voor de meeste smacht. En ik wil trachten het nooit te doen. Dan zit ik nog in de grond daar en die greppel en ik zeg, Rietje, rechtdoor. Want je zult me nooit meer verliezen, liever. ik heb je verstaan. Ik hou van je. Je, je bent een lekkere scheet. Een lekkere scheet. Dat is Hollands, maar het hoort erbij. Dames en mijn lieve zus, we praten niet meer van dames en heren. Ik kom nu tot mijn lieve vriend Cor, mijn broer. Ik zal, u eens, ik zal je eens wat vertellen, dames en heren. Ik weet niet waarom het kwam, maar verleden week zat ik in mijn oude brieven en zo te zoeken en dan vond ik een brief van mijn broer Cor. En toen schreef hij in die brief: Jozef, Jozef. Ik smeek je als ik naar je gezicht krijg van een kijk naar een blik in het hiernamaals, dan kan ik weer schreien, kom terug tot ons, want je bent verkeerd. En ik wist niet waarom dat ik iets zeg, Anna, kijk eens even. Ik zeg, hier heb ik nog een brief van Cor, heb ik blijkbaar weggestopt. Hij zegt, oh, kom terug tot ons, want je bent op de verkeerde weg. Toen stond ik, toen dacht ik zo, toen kon ik me leeg schrijven. Ik zal trachten een paar woorden te spreken. En dan wil ik maar het allerliefste teruggaan naar de tijd dat mijn oudste dochter, Tina, een jaar of twaalf, schattig zoiets, was. Toen had ik niets meer. Ik had letterlijk niets meer. Toen ik jong was, toen ging ik naar kerk enzovoort. En toen ik wat meer verstand kreeg, toen ging ik dat alles realiseren. En toen bleek het dat er voor mij niets meer overbleef. Toen ben ik zo'n twintig jaar aan het zoeken geweest. Zoeken, zoeken, zoeken. Ik kon het niet vinden. Ik ging zelfs zo ver dat mijn dochter, toen ze twaalf jaar was, zei ze tegen mij, papi, waarom doe je dit? Mag ik je nu even vragen, mijn lieve broer, waarom had je die gevoelens? Ja, dat moest in mij gezeten hebben. Dat heb ik nu begrepen. Dat leefde, als het ware, in je. je je, je, je had het, je wist het niet, maar je dorsten was daarnaar. Maar dat wist ik toen nog niet. Dat wist je toen nog niet. Zie, daar gaat het ons nog over. Daar wil ik nu naartoe gaan. Dat Dat wist ik niet. Ik heb ge... Nou, ik heb bloed gezweet, dat kan ik wel zeggen. In die tijd. Bloed. Ik heb alles, heb ik gevraagd en geprobeerd en gedaan wat in mijn vermogen was in die tijd. Maar ik kreeg nergens geen antwoord meer op. Waarom niet? Wie, van wie niet? Van de kerk niet? Van de kerk natuurlijk. Je zocht Want naar ik de Bijbel? Wist, ik wist natuurlijk niet anders. Oh, je ging door de Bijbel? Door de Bijbel heen. En, en, en waarom kreeg je dat gevoel? Kwam, toen kwamen wij bij mij die gevoelens op van lees die Bijbel dan eens even. En toen kwam ik tot Adam en Eva, Kain en Abel, de een sloeg de andere dood, enzovoort, enzovoort. Die verhalen die zal ik nou maar niet herhalen, want die weet, de, de meeste mensen weten dat zo langzamerhand. Ja, En wij komen tot nou, laten we zeggen, de mooie psalmen van David, nietwaar? En, en dan ging ik zeggen, ja, dat is de man naar Gods harte. En maar hij er 40 doodslaan? Ik denk, dan ik er best op. Dacht ik zo bij mezelf. Ja, maar ik heb aan die Bijbel ook niks meer. Maar mijn dochter zei toen tegen mij, maar dat was eigenlijk hetgeen waar het om ging. Papi, waarom doe je dat nu? Toen ben ik gaan denken denken, denken, denken. Goed, toen ben ik verder gekomen. Ik ben naar verschillende seances geweest. Toen kwam ik het eerste terecht bij Vermeulen, mijn chef. Ik had al direct in de gaten dat dat geen normaal contact was. Maar ik heb toch vastgehouden. Toen ben ik bij mevrouw Maaier terechtgekomen uiteindelijk na twee jaar dat volgen, ik merkte dat het fout was. Godzijdank kwam ik terecht door Jan Koppers. En die zegt, joh, waarom kom je niet eens beneden? Enzovoort. Toen ben ik beneden gekomen en toen kwam ik bij mijn, die nu dan mijn grote vriend is, Jozef, op de lezingen. En daar hoorde ik de eerste goede woorden die naar mijn zin waren. En daar heb ik alles, maar dan ook alles wat ik nu geleerd heb aan te danken. Dat is in hele, laat ik zeggen, in telegramstijl een deel van mijn leven geweest. ik ben buitengewoon dankbaar dat ik dit mee heb mogen maken. Buitengewoon. Want ik heb heel veel, heel veel geleerd. Goed, heel maar nou wacht eens even, mijn lieve broer. Nou praat je over dankbaar zijn en je praat over heel veel geleerd zijn. Waardoor breng je dat tot verstoffelijking? Hoe ga je dat beleven? Omdat men hier van binnen iets zei. Dit is niet goed en dat is niet goed. En toen ik de werkelijke woorden hoorde dan voelde ik hier in mijn, hier van binnen, voelde, van binnen voelde ik een, kreeg ik een gelukkig gevoel. Ik ben de eerste keer dat ik op de lezing kwam, ben ik met enkele, ik zal de namen niet noemen, van mijn kennissen geweest. En dat was de allereerste keer dat ik de lezing volgde van Jozef Rulof. Dan zal ik de naam Jozef Roelof noemen natuurlijk. En toen de lezing afgelopen was, en toen zei een van die dames die erbij was, die zegt, die vent daar op de tribune, die heb zeker met Christus geknikkerd. Ik zeg, en ik heb er toch zeker minstens drie minuten plezier van gehad. Want ik heb er toch wat van geleerd. En vanaf die tijd ben ik toch door blijven zitten. En daar ben ik nou mijn eigen dankbaar voor. Het is misschien wel erg dom gezicht, maar ik heb het doorgezet. Jozef, en nu terug naar de dag van vandaag. Door twee rolletjes die we nu gehoord hebben. Ik heb niet veel gezegd. Ik heb alleen maar eens zitten knikken zo. Maar er gaat wel wat in me om. Ik ben helemaal nog niet zo'n uh, zo'n buitengewone hoor. Dat weet ik wel. Maar daar werk ik aan. Geloof me. Ik zal eraan werken wat ik ken. Kan. Wat ik kan. Ik zal dit nieuwe jaar het zover proberen te brengen dat eindelijk Jozef over mij iets tevreden is. Mag ik het hierbij laten? Ja, maar ik ben nog niet. Dat weet ik. Ik ben het nog niet en ik zal je tot de knieën dwingen waar ik werken hebben wil. Als Annie mij helpt. Ik wil het nog zo zeggen. Als ik het. Ik wil zelfs dit zeggen. Sla me maar zo hard als dat je wil, als ik het maar red. Ik wil het redden. Ik weet dat ik stik van de fouten. Nou ja. Ik stik van de fouten. Ja, weet ik. Ja. En... Ik stik. Dat is alles. Als een mens zegt, toen ik gisteravond zei tegen, donderdagavond tegen de mensen, ik ben maar groot kring. Dan wil ik mee zeggen, ik ben niks, ik verbeeld me niks. Je, je hoeft mij niet tegenop me te zien, ik ben niets. En dan zij zegt, ik, ik, ik ben nog niks. Ik kan jullie allemaal helpen als jullie allemaal je best doen. Tegenover elkaar. Als hij wil Annie, wij hebben, ik heb met Anna te maken, die hebben met elkaar te maken. Pearl is only in her own life en Margaret too. Je, jullie hebben de vrije wereld. You have the free world. Maar wij hebben met elkaar te maken, Greetje, eh, Margaret, eh, Rietje, als jij schildert en tekent, voel geen druk. Dat wil hij zeggen. Als, je, als Maatje nog zo keer gaat, als jij je laat storen, dan is Maatje er niet, maar jij bent het. Je bent niet te storen. Ze kunnen het natuurlijk, that's right. Maar vroeger was het wel zo. Vroeger wel, ja. That's right. Heb je van mij geleerd? Ik kan door niets meer Heb je dat van mij geleerd? Anna weet niet dat ik een kunstenaar ben, een schrijver ben, een, een kosmisch bewuste. Nou, maar dat weet zij niet, want ze hoort nooit dat ik schrijf, want ik laat het haar niet voelen is het waar Anna? Zij hoort niet dat ik schrijf. Ze hoort het al, maar ze weet niet dat ik schrijf. Als ik acht boeken schrijf, dan weet zij nog niet dat ze af zijn. Laat ik haar niet weten. Dus ik heb geen, met andere woorden, ik heb geen drukte. Waarom? Listen. Listen. Waarom? Make thee of nothing sinks, cosmic sinks. For nothing. Waarvoor maken wij van zulke strontdingen? Laat me het maar rustig zeggen, stront. Grote zaken die niets te betekenen hebben. Wat hij zegt, dat is leuk. Maar ik sta, jullie, jullie zullen weten, ik ben een geestelijk mens. Ik doe geen afbraak onder elkaar. Als ik de mens, mijn vriend, naast mekaar heb, dan duld ik geen afbraak, geen vernietiging voor de ander, als de ander mij loslaat en Christus niet moet. Dan sta ik machteloos. Als jou, mijn vrouw, morgen gaat zeggen, Jozef, die deugt niet meer. En ik ga naar een ander, dan zeg ik, nou kind, ik kan dat, maar een ander kan dat niet. Dus zeg ik, nou ga je gang, ik ben fout. Maar als jij Christus niet dorst, niet wilt eten. En de man of de vrouw, ik heb daar vrouwen en mannen in ken u zelf, die dorsten naar Christus en de man niet. Dan is het toch dood eenvoudig dat die man, die vrouw, is even wil praten met een dorstende ziel die mannelijk scheppend is. En als ze de, duur, de beden kunnen nemen, mijn lieve zusters, dan nemen ze het. En dan kan ik niet zeggen dat is verkeerd. Nee, Christus zegt, God voor dikke naar toe, het is goed, want ze hebben mij lief. En daar gaat het om. Begrijp je dit? Ja. En dan kun je wel ja en amen zeggen en nee. We zijn kletspraat voor elkaar, maar achter de kist zien wij elkaar terug als acht levend ben ik je broer en jij mijn zuster. Misschien ben je mijn broer en ik je zuster. Maar tussen ons in staat het laatste woord van de eerste lezing, ken u zelf. Tussen ons in, vrouw, staat nu Christus, want hij zegt amen. Waarom zeg je niet, wil ik nog zeggen na dit alles, amen, na elk woord, want ik heb het begrepen, want amen wil betekenen, ik heb elk woord en elke gedachte tot de realiteit gebracht van Christus en God. Ik heb mijn woord gebracht tot harmonie, tot liefde, rechtvaardigheid. En nu kan ik eerst amen zeggen, maar die suffers in Hilversum, die dominees die maar elk woord amen zeggen, die weten niet eens wat het betekent. Maar wij hebben te zeggen, we have to say amen after every, every righteousness, dat is rechtvaardigheid. En dan moet je weten dat je rechtvaardigheid hebt gegeven, hij als man, als schepper, en zij als moeder. En dan gaan we door de dagelijkse dingen heen naar Christus, naar gene zijde. En is dat nog niet alles? Is dat nog niet de moeite waard om het oudejaarsavond te beleven en te besluiten met het woord van de meesters? Ik heb je lief. Ik hou van je. I love you. I am truth. I am harmony. Ik ben harmonie. Ik ben rechtvaardigheid. I am righteousness. I like to live only for you. Ik, wil alleen leven voor jou. Maar door elkaar, zijn naar hem. I like to live only for you, for the universe, for that life. Alleen voor het universum voor leven en dood. En after de kavel, achter het graf, zullen we, will, I see in your eyes? Will I look in your eyes? And then you give me the spiritual kiss for eternity. En dan zul je me geven de geestelijke kus voor eeuwig, durend. For me? voor mijn vader, voor mijn mother, or I for myself as a child, als een kind, voor mijn moeder en mijn vader. En dan geloof het mijn zusters en broeders, als ik straks ga, zul je bellen, omdat je me mist. Want je mist in mij de Christus en de meesters. I'm the good. Ik ben het goede. Ik ben waarheid. En I'm life. Ik ben het leven. Zij eens de Christus. Maar ik zal het je verstoffelijken. En als jullie dat doen met elkaar, dan eens krijg je de universele kus. De mother and brotherhood for eternity. Eeuwigdurend. Go on. Verder, verder. Naar het al Dat soms. En nou zegt Mr. Alka, Amen. Enkele woorden van hem. Enkele woorden of de Master Alka. No, on this minute. Toen ik kwam toen mijn instrument, leefde ik in Londen van Tony van Dijk. Ik zeg u woordelijk, ik hoor nu helder horen. Ik gaf mijn liefde en mijn leven voor de kunst, maar het was het niet. Want toen ik aan gene zijde kwam, dat leest u in de boeken, beleefde ik dat ik het schemerland moest aanvaarden. Ik als meester. Maar ik buigde mijn hoofd, ik ging verder. Want ik had in het oude Egypte werelden beleefd als priester. En dat was mijn tempel toen ik kwam in de eerste, de tweede en de derde sfeer. Daarom dat ik zo vlug in de vijfde sfeer kwam. Want ik had in het oude Egypte, in Ra, Re, Isis, mijn fundamenten gelegd voor de geestelijke wereld, die ik niet kende, in het nieuwe leven, waarin ik vader, waarin ik moeder was. En nu, u bent moeders en vaders, zusters en broeders. Waarom hebt u niet lief? alles wat leeft. Isn't that impossible? He says for you? Is dat onmogelijk? Isn't that impossible for you? For Americans. He says, he gives English. He says, isn't that impossible? He asks you that. It is the same words for you. It is possible. Yes, it is possible. Of course. Het is natuurlijk mogelijk. That is impossible. It's mogelijk. Master Alka knows that she is an American girl. He knows her. Yes, of course he lived with uh, he lived in England. He was in on, the uh, with with Charles Charles one, Yes. Charles I. Charles First, the King of England. England. He was the paint of the. Of the royal. It say, he says no. The royal house. He says no. Not drink, but her to me. I'm love. I'm only love. I'm not secret, but only love. I'm not in Blavatsky, uh, but I'm a child of the Christ. Listen here, that English here. Can you hear? Yes, here, here. I'm hearing now. He says, I painted for queens and queens and kings. But it wasn't pleasure. The pleasure for me to bring one child of the Christ to evolution. It's my painting, my spiritual painting. truth, harmony, the righteousness for me, for myself. Cosmic light, cosmic knowledge. That's all what I want through you, Andrei Dekta. I gave that to my sisters and brothers. Dat is maast Alka. En moet ik praten in, in Nederlands, dan komt hij Belgisch uit, ziet u. Dan kan ik niet meer Hollands praten. En moet ik praten in Nederlands, dan kan ik alleen maar zeggen, ik heb u lief. Alleen lief. Meer hoeft u niet te weten. Alleen, ik heb u lief. Het is Belgisch. Flemish. I'm a flaming. You will see my. You will know. You will know. You will know. You will know. She hands with me. How is it? Your husband? <laughs> no. Can you felt your husband? No. Can you feel your husband? No. Now, please feel. Feel this. Give me your hand. My hands is the hands of André. <coughs> Is dat de hand van Jozef? Ja. ja. No, no, nee, ik heb niet goed verstaan. Dat oh. is de hand van meester meester Alka. Nou, I give you my hand. Ik dank je. Dus, on other hands of me. I give you my... gekleed. Stoot, bezwaard. Pst, weg. Sorry, sorry. Hoor, ik kon, ik kon Ik, ik kon er niks aan doen. Dat is jammer. Kom niet terug. Maatje niet ich Het is eh, hand of de master, but it's my hand and I wish you all for 1952. Very luck, dreams, pleasant dreams. The master is kom. sorry. En het was een storing. Maar hij ging in trance en hij liet je voelen dat ik het niet meer was. In die hand, in die dode hand van mij. Maar fijn. Hij was in ons midden Mrs. Senanus was een kusje voor ze. Vele vrienden. Meester Alkar. Meester Senanus. Zondag <coughs> hebben, hebben wij een nieuwe lezing. Een nieuw, nieuw lecture. Let me tell you all. I will do my best. That's all what I have. My love. And my... end. my will. Go back to you heavens and kiss, kiss, kiss. We wait. But when we come there, we like to see flowers of you. Do you like it? Bye bye, and very greetings for the Christ. We love him. That's the last word Dat is het laatste woord van deze avond in 1952. Mijn lieve zusters en broeders, mijn lieve vrienden, ik dank je voor deze mooie avond. Dank je. Dank je.